Daarnaast zou de organisatie oproepen tot sancties tegen Rusland. Maar volgens Greenpeace zijn protesten tegen Russische plannen... die slecht zijn voor de natuur, de echte reden van de straf. De documentaire serie over de Nederlandse gevangene Jaitsen Singh mag worden uitgezonden, heeft de rechter bepaald. Singh zit al 39 jaar in de cel in de Verenigde Staten voor de moorden op zijn vrouw en stiefdochter. In de serie van en vara staan onder meer mogelijke gerechtelijke dwalingen in de zaak centraal. Maar ook vermeend seksueel misbruik door Singh en zijn mogelijke drugshandel komen aan bod. Singh spande een kort geding aan omdat hij bang is voor problemen met medegevangenen. Volgens de rechter kon hij weten dat de documentaire ook over deze onderwerpen zou gaan. Op de luchthaven bij de Oost-Oekraïnse stad Mariupol is een aantal explosies geweest. Dat meldt het Russische staatspersbureau TAS. Op sociale media zijn daar beelden van te zien die gemaakt zouden zijn door omwonenden. Wie er achter de explosie zit en wat de schade is, is onbekend. Turkse Nederlanders kunnen vanaf vandaag stemmen in de tweede ronde van de Turkse presidentsverkiezingen. Die is nodig omdat geen van de kandidaten in de eerste ronde een absolute meerderheid haalde. Onder Turken in Nederland was zittend president Erdogan populairder dan in eigen land. Maar over de hele linie bleef hij steken op 49,2 procent. Dat was net niet genoeg voor de directe winst. Zijn tegenstander Kemal Kılıçdaroğlu eindigde op 45,1 procent. In Turkije wordt er volgende week zondag weer gestemd. En dan het weer. Eerst veel zon, smiddags meer bewolking, maar het blijft droog bij 18 tot 20 graden. Morgenochtend is het zonnig, maar in de middag kunnen er buien vallen en dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden qua verkeer te melden.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 Geen beweging in te krijgen, Spaans benauwd in Spaans beton. Ik wil wat doen deze het buitenland Onbetaalbaar aangebrand Wat moet ik deze luie lange zomer Ik heb geen zin in lekker langer hard achterover Ik wil wat doen deze zomer Wat kan ik doen deze zomer Ik moet wat doen deze zomer mon bien.